Jong met het NOS-journaal. Vliegtuigbouwers Saab en Boeing zijn een nieuwe lobby begonnen... om de opvolger van de F-16 te mogen leveren. Jarenlang werd de JSF van Lockheed gezien als het meest kansrijke toestel. Maar de ontwikkeling van het toestel heeft de afgelopen jaren geregeld vertraging opgelopen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eind dit jaar een besluit neemt... over de vervanging van de F-16, maar het begrip JSF komt niet in de tekst voor. Bij tv-stations en een bank in Zuid-Korea zijn de computerservers uitgevallen. Een van de grote internetproviders in Zuid-Korea houdt rekening met een aanval van hackers. Er wordt gezegd dat Noord-Korea misschien achter de aanval zit. Een paar dagen geleden beschuldigde het communistische land Zuid-Korea en de VS er nog van cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op computers in Pyongyang. Politieke leiders op Cyprus komen vanochtend opnieuw bijeen om met president Anastasiades te praten over een alternatief reddingsplan. Gisteravond stemde het parlement tegen het Europese plan omdat het niet akkoord kon gaan met de heffing op voor de spaarders. Sindsdien wordt druk gespeculeerd over private investeerders, Russische banken of oliemaatschappij Gazprom die bereid zouden zijn om de banken op Cyprus te redden. In Syrië is een jihadstrijder gesneuveld die vanuit Nederland naar het Midden-Oosten was gereisd. De Volkskrant meldt dat op basis van bronnen in de Marokkaanse gemeenschap. Het zou gaan om een man van 20 uit Delft. De veiligheidsdienst AIVD wil niet op het bericht reageren. Vorige week werd bekend dat er zo'n 100 Nederlandse moslims meevechten in landen als Syrië, Somalië en Afghanistan. De Consumentenautoriteit heeft luchtvaartmaatschappij Ryanair een boete opgelegd van 370.000 euro. De Ierse prijsvechter heeft vier Europese regels voor het aanbieden van tickets overtreden. Zo vermeldde Ryanair op de website ticketprijzen niet inclusief alle kosten. En ook konden consumenten tijdens het boeken niet tussentijds hun gegevens controleren om eventuele fouten te herstellen. Het weer overwegend bewolkt met in het zuiden en later ook in het midden van het land wat regen of natte sneeuw. In het noorden misschien wat zon. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. Op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet voor het knooppunt Benelux 3. En op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein ook 3 kilometer. 4 kilometer op de A9 ook maar amstelveen voor knooppunt Battenverdorp. En de A12 naar Den Haag eh, tussen knooppunt Prins Klausplein en Malieveld 5 kilometer. A20 naar Gouda bij het knooppunt de Brechtseplein 4.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 just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day.